Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Menselijke rechten zijn van de Nederlandse backpacker Ken Bogers. Nieuw-Zeelandse autoriteiten hebben zijn familie inmiddels ingelicht. Bogers werd sinds 21 maart vermist. Er werd een grote zoekactie op touw gezet... maar toen er een week later nog niets was gevonden, werd het zoeken gestaakt. Een week geleden werden op Farewell Spit in het noorden van het Zuidereiland... menselijke resten gevonden. Die blijken nu dus van Ken Bogers te zijn. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met de nieuwe kieswet die het land beter bestuurbaar moet maken. De nieuwe wet houdt onder meer in dat de partij of coalitie die meer dan 40% van de stemmen haalt automatisch een meerderheid krijgt in het parlement. Verder worden lijsttrekkers door de partij zelf gekozen. Nu zijn ze nog rechtstreeks verkiesbaar. Over de nieuwe kieswet is jaren gesteggeld. Tegenstanders vinden de wet ondemocratisch, maar volgens premier Renzi is hij nodig omdat regeren anders een onmogelijke opgave wordt. De nieuwe Italiaanse kieswet moet vanaf juli volgend jaar van kracht zijn. In Wageningen is om middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken. Meer dan 5000 lopers uit ruim 70 plaatsen brengen het vuur met fakkels in de vorm van een estafette naar hun eigen gemeente. Daarmee wordt bevrijdingsdag ingeluid. In Amsterdam is op de Dam de afgelopen avond twee minuten stilte gehouden voor alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Op de Waalsdorpervlakte vlakte in Den Haag heeft de klok niet zoals de bedoeling is tot het eind van de dodenherdenking geluid. Even voor negen uur brak de klepel van de Bourdonklok en werd het stil. Het weer. Vanuit het zuiden overal regen en een stevige oostenwind. Minima vannacht rond 12 graden. Overdag wordt het al snel 19 graden aan de westkust tot 23 in het oosten. Daarna volgen buien met soms onweer, hagel en zware windstoten. En koelt het af naar 13 tot 16 graden. De wind draait naar het zuiden en blijft stevig.